Lars Militsen met het NOS-journaal. Het kabinet grijpt nog niet in bij de stijgende brandstofprijzen. Het blijft voorlopig bij onderzoek naar welke groepen hulp echt nodig hebben. Dat bleek in het Kamerdebat gisteren. Het kabinet wil wachten met maatregelen omdat de crisis groter kan worden. Maar verschillende partijen willen al actie. Zo stelt GroenLinks-PVDA een prijsplafond voor op benzine en diesel. Volgens het Rode Kruis heeft de oorlog in het Midden-Oosten invloed op hulpverlening in andere rampgebieden. Er zijn vooral zorgen over de hulp aan mensen in Tjaad en Soudaan. Het Rode Kruis heeft last van hogere brandstofprijzen... en ook moeten hulpgoederen nu via andere routes, wat meer tijd kost. Het Rode Kruis bereidt zich momenteel onder meer voor op het regenseizoen in Tjaad... dat in mei begint. Maar belangrijke apparaten liggen in een magazijn in Dubai... waar ze moeilijk weg kunnen. In Amsterdam is een riviercruise gisteravond tegen een brug gevaren. Daarbij raakte één bemanningslid licht gewond. Enkele uren na de aanvaring viel de stroom uit op het schip... en daarom worden alle passagiers nu van boord gehaald. De rederij brengt ze met bussen naar hun bestemming. Op het schip is plek voor maximaal 280 mensen. En vanochtend gaat het hoge beroep verder in de zaak tegen Ali B. Vandaag is het woord aan het Openbaar Ministerie. Dat komt onder meer met de strafeis. Ali B. staat terecht voor twee verkrachtingen en twee aanrandingen. De rechtbank legde eerder een celstraf op van twee jaar. Op het strand van Ameland is gisteravond een levende bruinvis aangespoeld. Het dier is licht gewond onder zijn linkeroog. De bruinvis is meegenomen door medewerkers van SOS Dolfijn. Het weer. Het is een komen en gaan van buien. Soms ook met onweer en hagel. Het wordt 6 tot 8 graden. In de avond is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat voorlopig niet ingrijpen vanwege de stijgende brandstofprijzen. De crisis kan nog wel groter worden en dan moet er nog geld zijn om mensen te helpen... die echt grote problemen hebben, vindt het kabinet. De Verenigde Naties hebben de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld... als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit... Ghana had daarover een resolutie ingediend en 123 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming. In Amsterdam is een cruiseschip gisteravond tegen een brug gevaren. Daarbij raakte één bemanningslid licht gewond. Op het schip is plek voor 280 mensen. Het weer, veel buien, soms met onweer, hagel en natte sneeuw... en het wordt 3 tot 8 graden. Dit is ZFM. find what you do what burning witches do.